7 uur. eerst schaar met het NOS-journaal. Kwetsbare jongeren moeten ook na hun 18e verjaardag kunnen worden verplicht om in de jeugdzorg te blijven. Daarvoor pleit de kinderombudsman. Jaarlijks hebben zo'n 6000 kwetsbare jongeren met jeugdzorg te maken. Honderden komen in de problemen als ze op hun 18e de hulpverlening verlaten. De ombudsman wil dat gemeenten kwetsbare jongeren snel in kaart brengen... en kijken hoe zij ook na hun 18e kunnen worden geholpen. Minister Dijsselbloem praat vandaag toch niet met D66, ChristenUnie en SGP over de begroting. De oppositie heeft de afspraak afgezegd. Volgens D66 hebben de onderhandelingen geen zin meer... omdat de partijen bij elkaar geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. De ChristenUnie wil pas praten als het kabinet de gaskraan in Groningen verder dichtdraait. Nederlandse studenten waren nog nooit zo tevreden over de inhoud van hun opleiding. Vooral hbo'ers zijn een stuk tevredener dan vorig jaar. Blijkt uit de Nationale Studentenenquête. Die is door ruim 270.000 mensen ingevuld. De studenten zien nog wel wat verbeterpunten. Onder meer op het gebied van roosters en stagebegeleiding. Amnesty International zegt dat Qatar nog steeds weinig heeft gedaan om uitbuiting van gastarbeiders tegen te gaan. Het land beloofde vorig jaar verbetering, maar volgens Amnesty krijgen veel migranten nog altijd niet betaald en doen ze hun werk onder gevaarlijke omstandigheden. In Qatar werken zo'n anderhalf miljoen gastarbeiders, vooral aan de bouw van WK-stadions. De Duitse politie heeft kunstschatten teruggevonden die ooit op het terrein stonden van het kantoor van Adolf Hitler in Berlijn. Drie Nederlandse roofkunstjagers kwamen de werken op het spoor, meldt De Telegraaf. Voor een undercoveractie ontdekten ze onder meer twee bronzen paarden die in de achtertuin van de Rijkskanselarij stonden. De politie heeft acht verdachten in beeld. Het weer nog, vandaag in het westen volop zon en daar blijft het ook droog. Verder land in, maar het stapelwolken. In het oosten kan een bui vallen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NRC. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken 7 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij Spijkenisse 6 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 6 kilometer. En op de N247 Horen richting Amsterdam bij Broek in Waterland 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.